Lot Lewin met het NOS Journaal. De demonstraties in Amsterdam en Breda vanmiddag lijken rustig te zijn verlopen. Naar schatting een paar duizend mensen hebben gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam gisteravond afgelast... maar een deel van de demonstranten was toch gekomen. De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-coronabeleid. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van de ChristenUnie. Bij 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot bepaalde locaties. Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om 2G-regels mogelijk te maken. Maar Segers zegt dat dit polariserend werkt. Nederlandse oorlogsmusea spreken zich uit tegen het vergelijken van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de holocaust. In een open brief noemen ze dat onnodig kwetsend voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De brief is ondertekend door onder meer het Oorlogsmuseum in Overloon, het Fries Verzetsmuseum en het Nationaal Monument Kamp Vught. Bij eerdere coronaprotesten droegen sommige demonstranten jodensterren en vorige week noemde forumleider Baudet mensen die niet gevaccineerd zijn de nieuwe joden. De man die wordt verdacht van het doden van een Bulgaarse vrouw in Den Haag... is dood aangetroffen in Bulgarije. De Bulgaarse vrouw van 31 werd donderdagavond in een woning gevonden. Vrij snel daarna werd duidelijk dat de verdachte waarschijnlijk naar Bulgarije was gegaan. De Bulgaarse politie heeft nu het lichaam van de 33-jarige verdachte gevonden. PSV heeft thuis gewonnen van Vitesse. Het werd 2-0. De Eindhovenaren gaan daardoor weer aan leiding in de eredivisie... met drie punten voorsprong op Ajax. En het weer vanuit het westen vanavond en vannacht wat meer regen. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend trekt de regen via het zuiden het land uit... en is er vanuit het noordwesten ruimte voor wat zon. Het wordt een graad of 10. In de loop van de middag koelt het verder af.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 otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueren con mi pum sacalaca, pum sacalaca, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueren con mi pum sacalaca, pum sacalaca, yes. I don't live here anymore. I went along with When I think about the old days, babe, you're always on my mind remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore.